Adieu. Nooit zal ik jou vergeten. Adieu, adieu, Sonja, ik droom steeds van jou. Jij bent meisje mijn dromen. Jij was toch mijn liefste schat. Eens zal ik weer bij je komen zo lang gewacht. zal ik jou vergeten. steeds van jou. Jij bent steeds in mijn gedachten. Zonder jou ben ik alleen. Ik kan niet slapen vele nachten. Ik voel mij toch zo alleen. Nooit zal ik jou vergeten. Adieu, Adieu. O Sonja, ik droom steeds van jou. O Sonja, ik droom steeds van jou. O Sonja, ik droom steeds van jou. O Sonja, ik droom steeds van jou.